Dat wil zeggen dat dat een soort nieuwe, niet-officiële grens wordt tussen Rusland en Oekraïne. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Russen, maar daar heeft deze defensiedeskundige weinig vertrouwen in. Dit is dan weer samengesteld, dit 20-puntenplan, in overleg tussen Amerika en Oekraïne. Daar is Rusland niet in gekend en dat is een afzwakking van het eerder eerdere 28-puntenplan. Wat voor Rusland eigenlijk ook al niet acceptabel was. Nou ja, Rusland zal hier niet mee akkoord gaan. Dus in essentie gaat er niks veranderen. De motorrijder die gisteravond is opgepakt bij een dodelijk ongeluk in Hoek van Holland was mogelijk onder invloed. Degene die bij hem achterop zat kwam om het leven. Het gaat om een vrouw van 22 uit Breda. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Consumentenvuurwerk voldoet lang niet altijd aan de veiligheidseisen. De inspectie is gaan testen en heeft een kwart afgekeurd. Importeurs moeten die artikelen laten vernietigen. Ze mogen niet worden verkocht. Het percentage afgekeurd vuurwerk ligt een stuk lager dan vorig jaar. Toen was dik 40% van het geteste vuurwerk niet in orde. En veel mensen slaan vandaag de laatste dingen in voor het kerstdiner. Op de markt in Zwolle gaan mensen ook nog even los, zegt deze verkoper. Allemaal lekkere nootjes, hè? Zuidvruchten, chocola natuurlijk, vooral met de feestdagen. Lekker allemaal ook in de kerst eh, ja, en je merkt wel dat het nu drukker wordt. Het eh, wordt eh, de laatste dag natuurlijk nog voor de kerst. En kerstavond natuurlijk. Dus ja, een hele drukke dag. Hele week al. En mocht het vandaag nou niet lukken met de laatste boodschappen voor het kerstdiner... dan kun je ook morgen op eerste kerstdag in sommige supermarkten terecht. De helft van de supermarkten is dan open. Het weer een droge dag met veel zon, maar ook een fris windje.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 Ik wens u heel veel plezier. Als het jaar ten einde loopt, denk ik altijd weer terug. Aan hoe het voor jou en mij voorbij Gelachen en gehet is niet altijd goed gegaan. Wordt het mij dan eventjes te veel, dan denk ik aan. Wanneer de kerstboom versiert is, de kaarsen branden. Feest wordt gevierd in het hele land. Dan weet je welke tijd het is, dan vieren we kerst. laatste lichtjes loop in mijn warme winterjas, denk ik even terug aan wat voor jaar het eigenlijk was. Soms met zorgen op mijn pad, ik heb niet alles goed gedaan, wordt het mij vuur aan cadeaus die verspreid voor de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar, de mooiste tijd van het jaar. Samen met familie en wat vrienden bij elkaar. Roostend op het kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar. Wanneer de kerstboom versierd is de kaarsen branden feest wordt gevierd in het hele land. Dan weet je welke tijd het is, dan vieren we kerstmis. Sneeuw op de daken, het haardvuur aan, cadeaus die verspreid door de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar, de mooiste tijd van het jaar. Mijn wens elk jaar is wat ik nog mis, dat er over we zijn deze uitzending begonnen met Jan Smit, de mooiste tijd van het jaar. En we gaan door met Christmas on Broadway. Een arrangement van John Higgins. brengt vreugde in je leven, al is het maar voor even. De lucht vult zich met zoete geuren, dat zelfs wonderen kunnen gebeuren. Want kerst is iets, dat is niets te beschrijven. Eén ding is zeker, kerst moet blijven. Dit was Wham met Last Christmas. John Lennon en Yoko Ono. Happy Christmas. War is over. So this is Christmas. And what have you Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur. De geuren van dennetakken en wijn. Goede gesprekken, mooie herinneringen en hernieuwde vriendschappen.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 En de volgende gaan door met Celtic Thunder, All I Want For Christmas Is You. I don't want a this Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stockings there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. And I just want you for my own, more than you could ever know. You make my wish come true. Christmas is you You, baby, whoa I won't ask for much this Christmas I don't even wish for snow I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe And I won't make a list and send it To the North Pole for St. Nick I won't even stay awake to hear those magic reindeers click. And I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. so brightly everywhere And the sound of children's laughter fills the air And everyone is singing I hear those sleigh bells ringing Santa, won't you bring me the one I really need Won't you please bring my baby to me Oh, I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need see my baby standing right outside my door. And I just want you for my own, more than you could ever know. You make my wish come true. tijd van kaarslicht en van dennengeur. Van pakjes onder de boom, een krans voor de deur. De tijd van huiselijke warmte. Buiten is het fris. Dat kan maar één ding betekenen. Het is kerstmis. Was het elke dag maar kerstmis? Net als in een droom van nacht. Waar het kaarslicht zachtjes brandde Heel het huis vol winterpracht. Waar ieder kind stroomt van de kerstman. En cadeaus onder de boom. Was het elke dag maar kerstmis. En niet eventjes een droom. Was het elke dag maar kerstmis. Alleen liefde om ons heen zonder haat, verlies of oorlog. Niemand voelde zich alleen, want in mijn droom.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 Jan Smit met Kim Lian. Gevolgd door Dana. It's gonna be a cold, cold Christmas. The Jackson 5. I saw mommy kisses Santa Claus. Kerstmis is denken aan vrede en licht. Aan de boodschap, het blije bericht. Van komen van mensen, heel dicht tot elkaar.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 Op de radio wordt sowieso een witte kerst beloofd. Bij je thuis of op het werk, in de kroeg of in de kerk. Het kerstgevoel is altijd even sterk. De familie bij elkaar, aan het einde van het jaar. Rond de tafel de verhalen over vroeger en vandaag. De gewoontes en de wijn, en cadeautjes voor de gein. Geluk hoeft toch niet meer dan dat te zijn. En dan klinken de glazen op kerstmis. branden de kaarsen voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dan smaken gerechten naar kerstmis. Straten gaan door naar kerstmis. Als mensen elkaar het beste winnen kerst overal. Weer een jaar veel te vlug, en je kijkt nog een keer terug. Dan vergeten we de tranen door de vreugde in de lucht. Een nieuwe tijd, een nieuw geluid en alle zorgen opgeruimd. Dus vanaf nu gaan we alleen nog maar vooruit. glazen op kerstmis, branden voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Als smaken gerechten naar kerstmis. Straten gaan recht door naar kerstmis. Als mensen elkaar het beste wensen, daar is het kerst overal. kerstmis. Branden we kaarsen voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dit waren achtereenvolgens Andy Williams met The Most Wonderful Time of the Year en Kerst Overal.